Dat is namens de familie bekendgemaakt door de protestantse kerk in Dordrecht, waar het 12-jarige meisje geregeld kwam. Voor de begrafenis is in de kerk woensdagmiddag een herdenkingsdienst. De dienst is alleen voor genodigden, maar is ook live te volgen via de website kerkomroep.nl. Volgens de kerk is dat de uitdrukkelijke wens van de familieleden van Millie. Ze willen zo hun waardering uiten aan de vele mensen die met hen hebben meegeleefd. De Raad Nederlandse Detailhandel wil dat de verwijderingsbijdrage op elektrische apparaten wordt afgeschaft. Volgens de RND is er de afgelopen jaren een reserve van 300 miljoen euro opgebouwd. En daarvan kan het inzamelen en recyclen nog jarenlang worden gefinancierd, zegt de RND. De organisatie die de bijdrage int en de verwerking van de apparaten regelt, de NVPM, zegt dat de reserve veel kleiner is, namelijk 220 miljoen. En bovendien zou dit bedrag nodig zijn om alle apparaten die mensen nu nog in huis hebben straks goed te kunnen verwerken. In het tv-programma Kassa pleiten de Kamerleden Neperus van de VVD en Poppen van de SP ook voor het stoppen met de verwijderingsbijdrage. In Rome zijn honderdduizenden aanhangers van premier Berlusconi de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen wat ze zelf noemen alle aanvallen van links. Eind deze maand is er, zijn er regionale verkiezingen in Italië. Een aantal kandidaten van Berlusconi's partij is geweigerd omdat ze zich te laat zouden hebben ingeschreven. Daarnaast is het Openbaar Ministerie een onderzoek begonnen naar berichten dat Berlusconi heeft geprobeerd programma's van de televisie te halen die kritisch over hem berichten. In een toespraak voor zijn aanhang noemde Berlusconi het protest een wapen tegen de vuile trucs van de oppositie en de linkse rechters.